Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Mathieu van der Poel verlaat de Tour de France vanwege een longontsteking. De Nederlander was lekker bezig deze Tour. Hij won de tweede etappe en reed vier dagen in de gele trui. Ook maakte hij nog kans om de beste sprinter te worden. Maar een paar dagen geleden werd hij ziekjes, vertelt commentator Stef Clement. Hij was al wat aan het kuchen en aan het snotteren de laatste dagen. Ehm, nou ja, dat kan, dat doen er meer in het peloton. Maar blijkbaar is dat gisteren tijdens die rustdag heviger geworden. Eh, hij is dan eh, ook eh, naar het ziekenhuis gebracht omdat hij daar koorts bij ontwikkelde. En Mathieu van der Poel blijkt een longontsteking te hebben. Nou ja, het, het, is niet anders. De Tour gaat gewoon door zonder Mathieu van der Poel. Ja, en die Tour duurt nog tot en met zondag. De etappe van vandaag eindigt met een loodzware beklimming op de Mol van Toe. Een man uit Zweden zou vijf jaar geleden een aanslag hebben willen plegen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hij zou van plan zijn geweest bezoekers te vergiftigen. Ook zou hij het stroomnetwerk in Nederland hebben willen platleggen. Daar schreef het parool over vanmorgen. Veiligheidsdiensten in Luxemburg, waar de man woont, wisten de aanslag te voorkomen. Inmiddels lopen er meerdere strafzaken tegen hem. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat Israël gebouwen van de WHO heeft aangevallen in het midden van de Gazastrook. Volgens de organisatie ontstond er brand en gingen Israëlische soldaten ook het pand binnen. Vrouwen en kinderen werden volgens de WHO gedwongen om te vertrekken. Mannen werden geboeid en onder schot gehouden. Vakantievieren in eigen land wordt steeds populairder. Vooral vakantieparken in Limburg doen goede zaken deze zomer. Kan deze familie uit Heerenveen over meepraten. Ze zijn op een recreatiepark in Rochel neergestreken. Nederland heeft nog zoveel moois te bieden. En wij zien het eigenlijk ook niet zitten om 13 uur in de auto te gaan met heel veel bagage. En uh, ja, we zijn eh, hier als een vis in het water. Dat we leuke dingen kunnen doen, leuk, lekker zwemmen. En we ook lekker op groen even zelf een pad vinden Tim en ik ook gewoon leuk. Nou, een expert zegt dat de vergrijzing ook zorgt zorgt voor booming toerisme in eigen land. Ook willen steeds meer mensen tijdens hun vakantie een cultureel uitstapje doen. En dat kan volgens de deskundigen uitstekend in Limburg heb ik het weer nog voor je. Op de meeste plekken nu nog droog. In de loop van de dag steeds meer buien. Vooral in het oosten ook dan kans op onweer bij 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Hoofddorp 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Het loopt daar ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knopenburgerveen 4 kilometer file.